Er is geschoten. Franse media melden dat er gewonden zijn... en er wordt ook gesproken over doden. In Saint-Denis staat het voetbalstadion Stade de France... waar vrijdag drie zelfmoordaanslagen werden gepleegd. Het is nog onduidelijk wat precies de reden was van het terreuralarm gisteravond in Hannover. In het voetbalstadion dat kort voor de oefen Interland Duitsland-Nederland werd ontruimd, werd geen explosief gevonden. Een verdacht pakketje in een trein bleek een nepbom. De VVD wil de belasting gebruiken om criminelen hun geld af te pakken. Volgens Kamerlid van Oosten is dat effectiever dan de route via het strafrecht. De Belastingdienst heeft volgens van de Oosten zulke goede computersystemen... dat makkelijk kan worden vastgesteld dat een crimineel geld verdiend heeft. Volgens de VVD moet hij dan een belastingaanslag krijgen en een boete. In Maastricht dreigt een man zijn woning op te blazen. Volgens de brandweer is het een verwarde man die vaker gedreigd heeft zichzelf iets aan te doen. De politie onderhandelt met hem. Buurbewoners zeggen dat hij een militair is met een posttraumatische stressstoornis. De omgeving van het huis in de wijk Ambi is afgezet en de omwonenden zijn geëvacueerd. De westerstorm heeft op verschillende plaatsen tot overlast en schade geleid. In het Groningse Noord-Laren kwam een boom terecht op een auto. In Etteleur werd een groot bouwzeil van twee woningen geblazen... en in Wiegen waaide een stijger om. Het hoogtepunt van de storm is inmiddels voorbij. Zweden en Oekraïne hebben zich geplaatst voor het EK voetbal. Zweden speelde met 2-2 gelijk tegen Denemarken. Oekraïne speelde met 1-1 gelijk tegen Slovenië. En dat was voor beide landen genoeg om er volgend jaar bij te zijn op het EK in Frankrijk. Het weer staat vandaag een tot krachtige wind. Verder is er veel bewolking met af en toe regen. Vanaf het eind van de middag gaat het vaker regenen... en neemt de wind aan zee weer toe tot stormachtig. Windkracht 8. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Langzaam rijden tussen Hoevelaak en Eembrugge. De A2 naar Bos richting Utrecht over 9 kilometer tussen Rosmalen en Waardenburg... Op de A7 Hoorn-Zaandam over 8 kilometer tussen Avanhoorn en Weidewormer. Er staat 4 kilometer op de A8 Zaandam-Amsterdam voor Knappen Zaandam. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen na een ongeluk 10 kilometer tussen Knappen, Kooimeer en Heemskerk. A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht 4 kilometer.